7 uur. Jan van der Putten bij het NOS Journaal. Staatssecretaris Mona Keizer wil opnieuw proberen het lijsttrekker van het CDA te worden. Dat maakte ze bekend in de Telegraaf. Ze neemt het op tegen minister De Jonge van Volksgezondheid... die zich vorige week kandidaat stelt. Keizer zegt tegen de krant dat haar partij wat te kiezen moet hebben... dat ze het belangrijk vindt dat er een vrouwelijke partijleider komt... en dat ze veel ervaring meebrengt. Rob Jetten ziet af van het lijsttrekkerschap van D66. Daarmee lijkt het zo goed als zeker dat minister Kaag, die zondag haar kandidatuur bekend maakte, de nieuwe leider wordt van de partij. Jetten zegt in Trouw dat de manier waarop Kaag weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die ze meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland. Zelf wil Jetten de verkiezingen van maart tot de verkiezingen fractievoorzitter in de Tweede Kamer blijven en bij die verkiezingen als nummer 2 op de lijst komen. Er dreigt deze zomer een personeelstekort bij de kinderopvang. Dat zegt het platform Arbeidsmarkt Kinderopvang... dat onderzoek deed onder 330 kinderopvangorganisaties. Een derde van de organisaties verwacht problemen... doordat het personeel de komende tijd vakantie opneemt... en niet alle ouders met kinderen op vakantie gaan. Het kan daardoor zijn dat ouders voor een dichte deur komen te staan. De afgelopen maanden was de kinderopvang gesloten. Alleen mensen met een cruciaal beroep konden hun kinderen naar de opvang brengen. Anti-racisme-betogers in de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben geprobeerd een standbeeld van de 19e-eeuwse president Andrew Jackson omver te halen. Het beeld staat op het plein vlakbij het Witte Huis.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 Mamma mia, mamma mia, let me go. that lives and breathes in 45 degrees. The time. looking for a love, love like to stop over there. We're polishing up our act now. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.